uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is het eindelijk eens geworden over nieuwe klimaatplannen. Er was al het een en ander uitgelekt, maar nu is het allemaal officieel. De plannen moeten uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag krijgen, zegt klimaatminister Jette. Dit is het moment om te versnellen zodat we in 2030 ten minste 55% minder CO2 uitstoten en goed op weg zijn naar die klimaatneutrale samenleving die we uiteindelijk willen bereiken. En om dit doel zeker te halen, mikt het kabinet met beleid op 60% reductie. Zo komt er meer geld voor zonnepanelen en komen de subsidies om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. ProRail gaat dit weekend de Dassenburgte onder het spoor tussen Den Bosch en Nijmegen weghalen. Ze hebben vandaag toestemming gekregen om dat te doen. Er rijden ruim een week geen treinen op het traject door alle werkzaamheden. Goed nieuws voor Duitse voetbalfans. De eerste drie thuiswedstrijden volgend seizoen van voetbalclub Fortuna Düsseldorf zijn helemaal gratis. De club hoopt dat ze het stadion weer iets voller kunnen krijgen. Er zitten nu gemiddeld 30.000 fans op de tribune, terwijl er plek is voor 55.000. Er Zo'n 100 mensen waren vandaag te gast bij koning Willem-Alexander... om te vieren dat hij tien jaar op de troon zit. Ze werden getrakteerd op een luxe lunch in het Paleishuis ten Bosch. Een van die geluksvogels is Joep Baltussen uit het Brabantse Sint-Antonis. Bij de lunch werden onder andere gebakken avocado... met Hollandse garnalencreme en curry madras gereserveerd. Dat was de eerste gang. En daarna kregen wij een rouleau van parelhoender met morillensaus... Hollandse asperges en voorjaarsgroenten... met wat eh, aardappelrust erbij. Dus we hebben goed gegeten. Het bleef niet alleen bij goed eten. Joep kreeg ook de kans om met ze te praten. De gasten zijn niet zomaar uitgenodigd. Ze hebben allemaal het afgelopen jaar iets bijzonders gedaan. Joep is zelf aangedragen door zijn vrienden omdat hij veel vrijwilligerswerk doet. Krijg je nog het weer? Trek een warme jas aan, want we krijgen een koude koningsnacht.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 De A4 Amsterdam-Den Haag 20 minuten vertraging tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen door een ongeluk. En de A10 West richting de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Watergaasmeer. Bijna drie kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Sorry, sorry, sorry, sorry. baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't 'Cause no, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you gotta try. said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well, I had emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. Lie and, lie and, lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. But then I tell myself. day you disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why? Tell me why? Can't you just finding me and when we said forever I know exactly what you're doing Or when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why that's not how this works give you all my goods, treat you like a real woman should.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 Het doel om in 2030 minstens 55% minder broeikasgassen in de lucht te hebben dan in 1990... moet met de maatregelen gehaald kunnen worden, zegt het kabinet. De camera's die de uitstoot van Tata Steel in de gaten houden mogen blijven staan. Tata Steel vond dat de camera's een inbreuk maakten op de privacy... maar de rechter oordeelt dat de camera's niet op personen gericht staan. Komende week worden er er Dassenburg de gehaald onder het spoor bij Os. Daardoor rijden er vanaf zaterdag ruim een week geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen.